Lisa, weet iedereen met een Transavia-ticket nu waar die aan toe is? Ja, als het goed is weten reizigers wiens vlucht geannuleerd is dat ook nu. En het is ook de bedoeling dat dit de laatste aankondiging was. Dat het dus niet meer zo is dat we in de zomer nog gaan horen... oh, er gaan morgen toch weer opnieuw vluchten uit. Ja, het is natuurlijk altijd even afwachten of het ook echt zo loopt... of dat er misschien toch onzekere dingen bij komen. De economie is begin dit jaar gekrompen. Het gaat dus minder goed, vertelt het CBS. Het is een behoorlijk grote krimp, maar ook als je wat langer terugkijkt... dan ja, is de Nederlandse economie al een paar kwartalen op rij min of meer gestagneerd. Na corona ging er een tijd heel erg hard, maar sinds het tweede kwartaal van vorig jaar... is de economie eigenlijk nauwelijks gegroeid. komt vooral doordat er minder spullen ons land werden in- en uitgevoerd... en we geven zelf ook minder geld uit. Pluspunt, de werkloosheid daalde wel weer. Er waren meer banen en minder mensen die thuis zaten. Dit is het geluid van een duiker in de Oosterschelde, want daar zijn twee zeepaardjes vrijgelaten. De diertjes spoelden vorig jaar aan op het strand van de Noordzee. Nu zijn ze aangesterkt. Deze bioloog heeft... Een mooie plek gezocht en eh, heel rustig het bakje opengemaakt. En in eerste instantie blijven ze gewoon zitten. En toen zijn ze echt overgesprongen. Dus naar een ander wiertje toegezwommen en daar... Eh, gaan zitten. Volgens de dierenverzorger moeten de zeepaardjes nog wel wennen aan het water. Maar dat gaat goed komen. De overlevingskansen zijn... Ja, groot. Ik denk als je op een strand wordt gevonden als zeepaardje en je hebt dat overleefd... dan eh, schat ik de kans echt groot in dat het hier prima gaat. Het weer gaat op 14 bij een mix van zon en wolken met vooral in het noordoosten ook wat buien. Vanavond wordt het overal droog en morgen lekker veel zon bij 13 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat viel op de 10 de ringweg van Amsterdam richting knooppunt meer Vanaf knooppunt Koenplein bij Amsterdam de Baarsjes.